Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Bij de vliegramp in de Franse Alpen zijn alle 150 inzittenden om het leven gekomen. Onder de doden is zeker één Nederlandse. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de vrouw uit Brabant komt. Minister Koenders sluit niet uit dat er nog meer Nederlandse slachtoffers zijn. Verder zijn er vooral Duitsers en Spanjaarden onder de doden. Het toestel van de Duitse maatschappij German Wings stortte vanochtend neer bij Barcelonet, ten noorden van Nice. Het was onderweg van Barcelona naar Düsseldorf. Het bergingswerk wordt lastig, denken de autoriteiten. Restanten van het vliegtuig liggen op een hoogte van 2000 meter in onherbergzaam gebied. Op de rampplek in de Franse Alpen zijn 300 hulpverleners bezig met bergingswerkzaamheden. Over de oorzaak van de ramp is nog niets bekend. Wel is intussen een van de zwarte dozen met vluchtgegevens gevonden. De terreurbeweging Boko Haram heeft in Nigeria meer dan 400 vrouwen en kinderen ontvoerd uit de stad Damasak. Ze namen hun slachtoffers mee op hun vlucht toen militairen uit Niger en Tjaad de stad op 9 maart bevrijden, zeggen andere inwoners. Een ooggetuige heeft gezegd dat Boko Haram-strijders ruim 500 jonge vrouwen en kinderen meenamen en 50 van hen vermoorden voor ze de aftocht bliezen. Hij weet niets over het lot van de gegijzelden. Vrijdag werd al een massagraf met ongeveer 100 lijken gevonden aan de rand van Damasak. Ebola is mogelijk ook overdraagbaar door seks met iemand die van de ziekte is genezen. Het nieuwste ebola-geval in Liberia wijst daarop. Het was de eerste besmetting in twee weken in Liberia. De geïnfecteerde vrouw blijkt een relatie te hebben met een oud-patiënt. Het was bekend dat het ebola-virus lange tijd kan overleven in sperma... maar een besmetting door seks was nog niet geconstateerd. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert mensen die van ebola genezen zijn... om zeker drie maanden daarna geen seks te hebben. Het weer bewolkt, plaatselijk wat lichte regen. Vannacht vanuit het zuiden harde regen, minima rond 4 graden. Ook morgen begint bewolkt, pas middags in het zuidwesten droog... en misschien wat zon, staat een matige noordelijke wind. Dan wordt het 7 tot 9 graden. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Naarden en Knopendiemen nog 8 kilometer file. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en afrit Geldermalsen 2 kilometer. De A7 Zaandam richting Hoorn is dicht bij afrit Averhoorn door een ongeluk. En blijft dicht tot kwart voor acht is de voorspelling van Rijkswaterstaat. Er staat 11 kilometer file. A13 Rotterdam richting Den Haag tussen afrit Berkel en Roderijs en Delft-Noord 5 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer kilometer.